Jeroen van Kamp met het internationaal. Journaal. De redactie van NOS Sport is een beetje in shock en verdrietig... zei sportverslaggever Jeroen Stekelenburg in het tv-programma Studio Voetbal. Verder zei hij dat de redactie nu vooral stil moet staan... bij de mensen die zich onveilig hebben gevoeld op de redactie. De hoofdredactie van NOS Sport maakte vandaag bekend alsnog per direct te vertrekken. Eerder zei de hoofdredactie op termijn op te willen stappen. Maar dat leidde tot veel kritiek. Aanleiding voor het vertrek zijn meldingen over een onveilig werkklimaat... en grensoverschrijdend gedrag. Donderdag werd bekend dat bijna 100 mensen zich hadden gemeld bij vertrouwenspersonen. Het Leidse biotechbedrijf Farming heeft een tegoed van 45 miljoen dollar staan... bij de omgevallen Silicon Valley Bank. Het gaat om een kwart van het totale vermogen van het bedrijf. Het is maar de vraag of dat geld terugkomt door financiële problemen. Bij de Silicon Valley Bank haalden investeerders en grote klanten... afgelopen, afgelopen week massaal hun geld weg bij de bank. Die staat nu onder toezicht en de tegoeden zijn bevoren. Op de Middellandse Zee worden 30 migranten vermist... nadat de boot waarop ze zaten was gekapseist. Dat gebeurde in slecht weer. 17 mensen zijn gered, meldt de Italiaanse kustwacht. De groep was vertrokken vanuit Libië en wilde mogelijk naar Italië varen. Gisteren werden door de Italiaanse kustwacht... meer dan 1500 migranten aan land gebracht. Eind vorige maand kwamen ruim 70 mensen om... toen een boot voor de Italiaanse kust was omgeslagen. In de eredivisie heeft koploper Feyenoord thuis met 2-1 gewonnen van Volendam. De Rotterdammers kwamen 1-0 achter, maar scoorden twee keer in de tweede helft. Feyenoord staat nu weer drie punten voor op Ajax, dat met 4-2 won bij Heerenveen. PSV won thuis met 5-2 van Cambuur en NEC speelde vanmiddag met 2-2 gelijk tegen FC Utrecht.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 Blijf maar weg van mij, je hebt je kans gehad. Al die cash op mij, dat komt al lang van pas. Als ik kijk naar de tijd, is het echt gevlogen. Je hebt het high, ik ben net daar boven. Zij zegt hij, ik ben weggelopen van nice, hij verpest gelopen, Ze is echt gebroken, maar een mooie vrouw. Het is niet echt gelopen hoe ik het ooit wou. Je moet wel geloven, heb je nooit gesausd. Zie je echt de bodem, dan wie gooit een touw? Hele zaterdag heb ik nagedacht. Zag er gisteren met een vage gast. Zeg je eerlijk, voel me raar genakt. Weet je nog hoe ik kwam toen je jarig was? Weet je nog wie je zei dat je waarde had? Al die apps is te laat voor dat. Ja, spijt dat van later pas. Stuur je naar de deur, schat, daar is je jas. ik maar denken dat jij anders was. Ga niet wachten hier op jou, ik heb te lang gewacht. Blijf maar weg van mij, je hebt je kans gehad. Al die cash op mij, dat komt al lang van pas. Ik vraag me af waarom het zoveel moest komen, schat. Of dit alles hiervoor nodig was. Ik had besloten dat het over was. Je hebt mijn grens bereikt, geen overmars. Nu wil je dreigen met nee, je mag je zo niet zien, maar je hebt hem ermee. En bovendien heb ik nog zoveel shit op jou. Maar die dingen laat ik ook niet zien. Ben je doof misschien, nu zijn de dagen lang, maar de nachten kort je zelf dat het anders wordt. Maar wat zeker is, is dat het beter is. Dat jij verliefd op iemand anders wordt. Ik hoorde wat je doet en ik vind het vreemd. Het lijkt alsof je in een film leeft. Maar het gaat niet beter worden als je dingen neemt. En ik helemaal niks van mijn kind verneem. Plus toen ik in mijn cel opgesloten zat, hoorde ik dat je met een gozer was. Ik zeg je eerlijk, voel me zo genakt. Maar ben niet boos op dat, nee, ik sta boven dat. En niemand anders moet je pijn verzachten Want ik zet je bij deze uit mijn gedachten Vreemd gaan is wat je van mij verwacht. Maar zoals de waard is vertrouwt hij zijn gasten ik hoop dat ik binnendring, gewoon eventjes binnendring. Je stemming heeft een wisseling, nu ben je een herinnering. Ik ging achter cash aan en raakte verstikt erin. Bleef van links naar rechts gaan, nu zit ik er middenin. ZFM. van Zandvoort, op 106.9 the skill of your rapture.